Jobboot met het NOS Journaal. Politieagenten hebben tijdens de maand een nieuwe CAO. Ze hadden op het parcours de tekst gekalkt... politie verdient betere CAO. De actievoerders hebben de tekst later zelf weer van de weg verwijderd. De vakbonden voor politiepersoneel eisen een loonsverhoging van ruim 3 Maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. De politie voert al vanaf begin maart actie voor de nieuwe CAO. Onder meer door niet meer te bekeuren voor kleine overtredingen... zoals wildplassen. Turkije trekt zijn ambassadeur bij het Vaticaan terug... uit woede over de uitspraak van de paus over de Armeense genocide. Paus Franciscus noemde de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk... de eerste genocide van de 20e eeuw. Tijdens de mis van vanochtend in de Sint-Pieter in Rome... werd de moord op de Armeniërs van 100 jaar geleden herdacht. Turkije erkent dat er Armeniërs zijn vermoord... maar spreekt tegen dat er sprake was van volkenmoord. Sjaak Rijke is weer terug in Woerden. Bijna een week geleden werd hij door Franse militairen bevrijd... na ruim drie jaar gevangen te zijn gehouden in Mali... door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. Dinsdag werd Rijke in Mali herenigd met zijn vrouw. Daarna zijn ze samen een paar dagen ergens anders geweest om bij te komen. Rijke liet na zijn vrijlating weten geen behoefte te hebben... aan een groots onthaal bij zijn thuiskomst. Hij wil vooral rust. Op de autobaan A28 vlakbij het Duitse Oldenburg is vanmiddag een sportvliegtuigje neergestort. Aan boord zaten vier mensen. Een van hen is omgekomen. De anderen zijn met traumahelikopters naar het ziekenhuis gebracht. De Cessna was net vertrokken vanaf een vliegveld in de buurt... toen het door nog onbekende oorzaak neerstortte naast de snelweg. De A28 is de hele dag in beide richtingen afgesloten. Het weer overwegend bewolkt, in het noorden kans op een enkele bui. In het Waddengebied zuidwestenwind. Morgen droog en in de loop van de dag meer zon.